SP-leider Kant noemde de reactie van premier Balkende op de situatie ontluisterend. Terwijl vicepremier Bos helemaal losgaat, wil premier Balkende niet op de besluitvorming vooruitlopen, zei ze. VVD-voorman Rutte riep het kabinet op de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem is het kabinet in twee delen uiteengevallen. Ook GroenLinks-leider Halsema zei dat er eigenlijk twee kabinetten zijn. één kabinet Bos en een kabinet Balkende die verschillende opvattingen hebben. D66-voorman Pechtold sprak van een stoelendans rond de waarheid. En CDA-fractievoorzitter Van Geel riep het kabinet op met een afgewogen besluit te komen. In de Amerikaanse staat Texas is een man met een vliegtuigje een gebouw van de Belastingdienst ingevlogen. Hij is erbij vermoedelijk omgekomen. De piloot had op een weblog op internet een zelfmoordbrief achtergelaten... waaruit blijkt dat hij kwaad was over de bemoeienissen van de Belastingdienst. De politie gaat ervan uit dat het een eenmansactie was. Het belastingkantoor in de stad Austin vloog in brand. Zeker twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een ambtenaar wordt vermist. In het gebouw in Texas werken ongeveer 200 mensen toen het vliegtuigje zich in de gevel boorde. FC Twente heeft zijn eerste wedstrijd in de 16e finales van de Europa League tegen Werder Bremen gewonnen. De nummer 2 van de Eredivisie won thuis met 1-0. Theo Jansen scoorde 6 minuten voor rust voor Twente. Over een week is de return in Bremen. Ajax heeft zijn eerste wedstrijd tegen Juventus verloren. De Amsterdammers kwamen in de arena na een kwartier op 1-0. Maar de Braziliaanse spits O'Mari scoorde daarna twee keer voor Juventus. In de return volgende week in Turijn speelt Ajax zonder zijn spits Suarez. Hij kreeg een gele kaart omdat hij na een overtreding heftig verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vallen er buien, behalve in het zuidoosten. Morgen gaat het in de loop van de dag in het hele land regenen.